7 uur met het NOS Journaal. Van de Britse premier Cameron mag de Syrische president Assad aanblijven... als hoofd van een mogelijke overgangsregering. Dat meldden diverse Britse media. Eerder eiste Cameron het vertrek van Assad... maar nu is hij bereid zijn standpunt te herzien... als dat een grote internationale coalitie tegen de islamitische staat dichterbij brengt. Hij benadrukte wel dat hij op de lange termijn geen rol meer voor Assad ziet. De Duitse bondskanselier Merkel zei afgelopen week ook... dat er met Assad gesproken moet worden over de toekomst van Syrië. Een deel van Utrecht zit sinds het begin van de avond zonder stroom. Het gaat om een aantal wijken in het noordoosten van de stad. Netbeheerder Stedin schrijft op Twitter dat de omgeving van de wijk Witte Vrouwen last heeft van de storing. Ook bewoners van de wijken Voordorp en Tuindorp melden dat ze zonder stroom zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het doelwit van de Franse luchtaanval in Syrië was een IS-trainingskamp. Volgens president Hollande is het kamp vernietigd. Hij zei dat tijdens de VN-top in New York. Zes gevechtsvliegtuigen bestookten het kamp in het oosten van het land. Volgens Hollande zijn er geen burgerslachtoffers gevallen. Over gewonden of gedode IS-strijders is niets bekend. Franse president zei dat de komende weken mogelijk meer aanvallen worden uitgevoerd op IS-doelen in Syrië. Het was voor het eerst dat Frankrijk doelen van IS in Syrië bestookte. De Fransen voerden al wel als onderdeel van de internationale coalitie aanvallen uit in Irak. Brazilië gaat de uitstoot van broeikasgassen in 15 jaar met bijna de helft verminderen. Braziliaanse president Rousseff zei dat tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties. Het land wil de uitstoot met 43 verminderen, zei ze. Ze benadrukte ook dat Brazilië hard optreedt tegen illegale ontbossing. Het massaal kappen van bomen, vooral in het Amazonegebied, draagt ook bij aan de opwarming van het klimaat. Het weer vanuit het noorden neemt vanavond en vannacht langzaam de bewolking toe. Temperatuur daalt naar 5 tot 10 graden. Morgen begint de dag grijs, later meer zon, het eerst in het zuiden. Het wordt 15 à 16 graden. De rest van de week blijft het vrij zonnig en droog weer.